4 uur. Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Door heel Europa zijn 27 mensen opgepakt voor het hacken van pinautomaten. In Nederland zijn twee mensen gearresteerd, meldt Europol. De hackers boren een gat in de automaten en sluiten daarna een zogenoemde zwarte doos aan. Daarmee kunnen ze de automaten opdracht geven alle biljetten vrij te geven. Er werden verdachten opgepakt in onder meer Frankrijk, Roemenië, Spanje en Noorwegen... Europol weet nog niet of de verdachten samen een bende vormden. De schade loopt in de tonnen. De vroegere directeur van de Amerikaanse televisiezender Fox News is overleden. Directeur Ailes moest een jaar geleden aftreden... nadat een presentatrice hem had beschuldigd van seksuele intimidatie. Fox News is de best bekeken nieuwszender in de VS... en een belangrijke spreekbuis van de Republikeinen. Ailes was adviseur van president Nixon en assisteerde president Trump bij zijn campagne. Roger Ailes was 77 jaar. VVD-partijvoorzitter Keizer stapt per direct op. Hij was in opspraak geraakt doordat hij zijn crematiebedrijf voor veel te weinig geld zou hebben gekocht. Keizer had al zijn taken al tijdelijk neergelegd. In de verklaring zegt hij dat de VVD een voorzitter nodig heeft die zich volledig kan concentreren op zijn taak. Keizer benadrukt wel opnieuw dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Rond deze tijd praat D66-leider Pechtold opnieuw met informateur Schippers. Zijn partij wordt door een aantal partijen genoemd als logische deelnemer aan een coalitie waarin ook de ChristenUnie zou zitten. Maar Pechtold vindt de combinatie met die partij onwenselijk. ChristenUnie-voorman Segers zei vanochtend dat hij bereid is om te praten over deelname aan een kabinet. Maar hij voegde eraan toe dat dat dan wel door alle partijen moet worden gedragen. Het weer bewolkt en in de oostelijke helft van het land nog wat regen of motregen. In het westen droog en soms wat zon. Het wordt 15 tot 19 graden.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 De meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. Op eh, de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort heb je nu de meeste vertraging. Eh, tussen Naarden en Eembrugge staat 9 kilometer en dat kost je een kwartier. 10 minuten extra op de A8 van Amsterdam naar Zaandam. Bij Zaandijk staat 3 kilometer. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrikilo Ambacht en Sliedrecht-West 5 kilometer. Kost je even zoveel minuten. En ook 5 minuten vertraging op eh, de A20 richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer. En op de A27 Utrecht-Gorkum 5 kilometer tussen Hagestein en Lexmond.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 Oftewel, Hans en Ronald in de middag. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9, Ziggo kanaal 40... maar u kunt ook een kijkje in in onze studio via internet www.zfm-live.nl. En wat kan u verwachten? De konnen van Mandy Schorrel om half 5. en natuurlijk het weer voor het komend weekend om half 6. Ja, en vanmorgen had ik er daar geen zin in. Dus die ga ik draaien straks, maar dat zal u wel merken. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel luisterplezier. En de muziek is uitgezocht door Ronald Kraaienstein. Het is weer tijd om op te staan. Maar ik heb geen zin. Hij heeft geen zin. Om naar mijn baas te gaan. Was jij maar hier, was jij maar hier. Want het is zo fijn, het is zo fijn. Om hier met jou te zijn. geen zin. Ook niet. Om er nou nog uit te gaan. Met een een beetje jouw leeftijd, deze. Ja, <laughs> nee, ik had vanmorgen ook raden gezien. Ja. en <laughs> die vind ik wel een heel toepasselijk liedje. Jeetje. Nou, goedemiddag luisteraars, daar zijn we weer. Ja. Compleet. Ja, en jouw spreuk van vandaag? Vandaag geen spreuk. Is ook wel eens geen leuk. Ja, ja, <laughs> spreuk, ja, ik was hem vergeten vanmorgen. Sorry hoor. hoor. Maakt niet uit. Nee, we denken er wel over. Dan krijgen we hem volgende week extra. Extra? Niet doen. Morgen. <laughs> <laughs> we gaan een plaatje doen. Ga ik doen. Ja. En jij dan? Ja, precies. Uh, stemmig beginnen, Ja. Oh. Square, down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. could be so close, like brown. rustig, hè? Heerlijk rustig. Zo moet je ook beginnen. Wat zat je het grijzen, man? <laughs> Nou, nou, ik zit zo te, verdiept in die kranten lezen. <laughs> ik had niet in de gaten dat je aan het zwaaien was. Ja, maar dat, moet je in je eigen tijd doen. Ja, ja, ja. ja. Ja, je gaat allemaal van de kostbare luistertijd af ja, nee, en zo. ja, nee, meneer. Zal ik dan maar wat zinnig zeggen? Ja, doe maar. Oké. Carla Veldman exposeert. Plaatsgenoot en beeldhoudster Carla Veldman ik versta, Carla Veldman explodeert. Maar nee, dat exploseert, niet. Zei, ik dat, zei ik dat <laughs> nee, echt? Nee, nee, dat oh, stond <laughs> <laughs> Plaatsgenoot en beeldhoudster Carla Veldman exposeert in de buitenplaats Wester-Amstel in Amstelveen. Voor Veldman is de natuur met haar organische vormen een grote inspiratiebron. Vooral vogels hebben haar speciale aandacht. Ze heeft een passie voor beeldhouden. Ze gaat daar nu voor het eerst exposeren. Na veel jaren te hebben geschilderd kan ze in steen en brons... nog meer uiting geven aan haar passie voor de natuur. De expositie is nog tot 28 mei te bezichtigen. Ja. En ze explodeert, explodeert niet. Nee, <laughs> maar ik verstond het echt. Maar dat, dat maakt niet uit. Dat, je zei dat niet. Dat was mijn... Eh, maar dat maakt de uitzending zo leuk. Dat, is... De... <laughs> Knipte was dat.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 Dit. Nee, maar ik kan me wel aanpassen. Ja, inderdaad. Doet zeer hoor, maar het kan. <laughs> ja, dat gewoon ik ja. Ja, ging jij nooit voorlezen dan? Nou, ik kan me wat voorstellen. Nee, niet, niet, voorstellen. Dat voorlezen. Voorstellen, doe ik wel. Ja, voorlezen. Eh, het bestuur van de stichting Nieuwjaarsconcert Zandvoort... heeft ondanks een wisseling van macht plaatsgevonden. Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen. Hans Rubbeling is de nieuwe voorzitter... Ipe Bruine is de verantwoordelijke voor de secretariaat... en Fred Kuiters is verantwoordelijk voor de financiën. En Peter Tromp gaat zich bezighouden met de promotie en de acquisitie. Evenals het voorgaande bestuur zullen zij de enthousiasme en inzet... van het nieuwjaarsconcerten blijven organiseren. Even voor uw informatie, het nieuwjaarsconcert voor 2018... staat gepland op zondag 7 januari. Uiteraard weer in de Agatha-kerk aan de Grote Krocht. Ja, kan je nog niet in de agenda zetten, want dat staat er nog niet. Nee. Nee, dan moet je een nieuwe agenda kopen. Ja, precies.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 don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free. ik heb twee keer naar hem geluisterd. Ja. jij was niet van plan om een derde keer te doen, maar... Waarom niet? Ja, dan krijg je ruzie met Toet. Dat wil jij niet. Oh, oh is dat, nee, dat wil je zeker niet. Nee. Maar eh, we hebben dan een nieuwtje, dus heel erg voor ons eigenlijk, hoor. Voor ons? Ja, ja kapper Klaassen hangt zijn schaar aan de willigen. Nou kunnen wij niet meer naar de kapper. Nou, moeten we ook niet. Na 44 jaar is dus zijn vak gezeten te hebben... waarvan 24 jaar als zelfstandig in Zandvoort... hangt kapper Hans Klaassen zijn schaar aan de wilgen. Hij heeft zijn zaak in de Kleine krof verkocht en stopt ermee. Op 26 mei trekt hij voor de laatste keer de deur achter zich dicht. Nou, hoeven wij ook niet meer naar de kapper. Nee, maar daar ging ik al niet. Oh, ik ook niet. Ik ging naar de tondeuzen toe. Oh ja, dat is wel makkelijk. Maar ik hoef helemaal niks meer. Nou, Bij mij groeit er gewoon niks. <laughs> Ja, oké. Dat vind jij niet weer niet prettig, maar... Nee, zeg zo. I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go and rest. I should find a place to Die oude Bob. Ja. Ja. Die oude. Die oude Bob. Ja, hij was ook een douwe volgens mij. Nee, was hij een douwe? Ja, nee, douwe Bob. het was douwe Bob. Oh. <laughs> Wat gaan we doen? De Bengals? Ja, dat weet ik niet. Eh, heb jij niks voor te lezen? Dan? Nee, nee, straks. Nee, nee, we krijgen straks eh, de column, hè. Oh, dat vind je weer genoeg. Ja, vind ik genoeg even. wat jij wil. Ja, ik moet mij eigen inlezen. J jouw programma. Ja, dank je. Nee, ik hou me aan het voorman. <laughs> Why do we never get an answer when we're knocking at the door with a thousand million questions about hate and death and war? Cause when we stop and look around us, there is nothing there. it's hard to swallow. That's what the war of love is for. It's not the way that you say it when you do those things to me. It's more the way that you mean it when you tell me why. stop and think about it, you won't believe it's true that all the love you've been giving has all been meant for you. I'm looking for someone to change my life. I'm looking De, de column, van, de week. Van uh, Mandy Schorrel. Van Mandy Schorrel. En het heet Wanna Cry. Clownesk of gehaid. de ontslagmove van, van Trump. Wanneer je als FBI-directeur te dicht bij het vuur komt... dat de president niet wil zien branden... dan ontslaat groot tumult. Zelfs presidenten kennen de angst. De gezonde dosis angst is goed voor de alertheid. Maar angst broeit verder als je met je rug tegen de muur staat, klaarblijkelijk. Mocht angst gaan overheersen, dan kun je het maar beter afslaan, is zijn filosofie. Angst in verschillende lagen geeft respect. Maar angst in misbruik van macht, dat is een ander verhaal. Angst kan de manier van leven beïnvloeden. Angst voor de toekomst, status, gezondheid, om iets aan te geven. Maar angst kent meerdere gradaties. Angst door wijsheid bijvoorbeeld, waarin kennis macht is. Dus denk een wereldwijde cyberaanval een graantje of drie mee te pikken. De getroffen kennen meer, dan, e- meer angst dan ooit. Zien hun bedrijf het handen glijden. Ik vraag mij soms af, wie is nou bang voor wie? Het is, wat is voorbeeld zien, de opdracht van wie zou zij werken. Macht bestijgt de ladder. Macht neemt over. Angst neemt toe. Of wordt het toch nog harder tegen rugvechten? Het is nu uitbetalen om je of je scherm op nul. Ze lachen in hun vuistje met de startknop in hun hand. Dat is heel eng. Maar, maar ons erdoor laten leiden, onze er gek door laten maken... in bitcoins uitbetalen valt ook nog te overzien. Maar het feit dat de controle overgenomen kan worden is verontrustend. Denk het aan de overname van apparatuur, machines... de hele digitale bankwezen als een paar goede handen die knop in Noord-Korea nou eens over zouden kunnen nemen. Dan zou een oorlog minder kunnen betekenen. Er wordt zo gehamerd op de nieuwste beveiligingsupdates in te schakelen... dat je je wel eens af kunt vragen wie je eigenlijk kunt vertrouwen. Het wordt waarschijnlijk kracht halen uit de woorden van Lao Tse. Wat een ram blijkt, blijkt vaak een kans te zijn. Voor Apple is dit het geval. Met hun verkoopcijfers zullen we eens kunnen gaan stijgen daar alleen Microsoft getroffen is. Mandy Schorel. Oké, okay, zeg niks. on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. rustig, hè? Nog een keer. Ja, ja, ja, blijf nou rustig. ik, <clears throat> ik, ben zo kalm als een dolle Ja, ja, dat dacht ik al. Ehm, er is weer één richtingsverkeer in de Van Spijkstraat. Tenminste, dat is nog niet helemaal duidelijk eigenlijk. Vorige week donderdag werden de bewoners van de Van Spijkstraat verrast... door de bebording die aangaf dat er één richtingsverkeer zou gelden. Nu lag het wel in de lijn der verwachting. Maar niet dat het nu zou ingaan. Een dag later waren de borden afgeplakt. Navraag bij de gemeenteleden dat de aannemer de borden had aangebracht... terwijl het college hierover nog geen verkeersbesluit had genomen. Dan denk ik, ja, waarom plaats, plaats je ze dan? Misschien wordt het wel afgewezen, dan kun je die dingen er weer uithalen. Zo'n aannemer doet ook niks eh, zonder opdracht. Dat is waar. Ze waren dus nog niet rechtsgeldig. Zeer binnenkort zal het verkeersbesluit ingaan... en dan zal de inrichting of de rijrichting vanaf de NS-station richting de Van Lennepweg gelden. Nou, ja. is weer... Eh, ja, een beetje verwarrend allemaal. Maar goed. Ik zeg niks. Ik ook niet. Ik er eens even bellen. Ik zeg zo langzamerhand heel weinig, hè? Zeg jij? Ik zeg zo langzamerhand heel weinig. Ja, dat is Oh, wat was hè? lekker schreeuwen, Heerlijk, man. Ik dacht eerst dat het de Blues Brothers waren. Nee, geweldig nee, nee, dit. Nee, nee, Zijn, eh, is het origineel van de Isley Brothers. Ja, Niet geweldig. al de beste opname, maar ja, nou, gaan betere vinden. Ah, lekker. Lekkere muziek. Heerlijk. Ja, eh, ik ga de evenementenagenda even vertellen van deze maand. Van mij dus. Van jou? ja, nee, van, van mij. Van, jou. deze maand. Mei. van jou. Van mij. Ja, van jou. <laughs> Spraakverwarring. Ja. 20, tot en 21 Max Verstappen vandaag, circuit Zandvoort. De 20ste, summerfestival, Festival, live muziek op het Badhuisplein, aanvang om 8 uur. De 21ste, concert, barbershop showcore, Wales City Sound, protestantse kerk, aanvang om 3 uur middags. De 21ste, Rommelmarkt, Theater de Krocht, van 10 tot 4. De 24ste, Visio Inloopspreekuur, Bibliotheek Zandvoort, van 11 tot 3. Fout van 11 tot 1. De 24e workshop Kunst en Wijn. Wijn aan Zee in Zandvoort Museum, aanvang om half acht avonds. De 26e Hippiemarkt Ibiza-stijl, Badhuisplein van 2 tot 8. De 26e tot de 28e Hot Knots Begonia toernooi. Voetbaltoernooi 25e editie SV Zandvoort. En 27 en 28 Benelux Open circuit Zandvoort. Dus er is weer genoeg te doen. Ja, van de maand. Maar vooral de Hotse Knots Begonia voetbal. Dat is, dat, is dat leuk? Maar, geen idee. Maar dat doet me enorm denken aan eh, wat Leo Beenhakker ooit zei tijdens een, eh, als commentaar op een wedstrijd. Ja. Ja. Had hij het over Ajax zeker, of niet? Nee, nee, geen idee wie er oh. speelde. Maar dat was, <laughs> ja, ik zeg nee, maar ik weet eigenlijk zelf niet. Maar het was eh, een beetje van het heen en weer getrapt zonder te kijken. Ja, ja, ja. Dat was Hotse Knots Begonia. Oh, ik vind het wel leuk, vind ik. Dat hebben ze waarschijnlijk dat overgenomen. Ja, ik vind het best leuk. Ja, eh, Leuke naam. Ja. Ehm, we gaan weer even rustig aan doen. Nou ja, weet ik niet. Gaan we wel. Oh. Oké. Oh. Oh. Mooi. Hartstikke mooi. suffered this way. Zo, dat was even stammig, hè? Stammig. Ja, dat is heel mooi. We, we konden, wel lekker, we konden wel lekker meezingen. Ja. je niet? Ja. Ja, dat, die hoge noten halen wij als Bas het ook nog wel, hoor. Ik eh, wel, ja. Ja. Sommigen moeten een strakke onderbroek aantrekken, maar de rest ja. het wel. Ja, die heb constant dan, dus ik haal hem altijd. Oh, dat kan ook, ja. <laughs> en, eh, maar eh, tot 17 september, in iedere toeristische plaats ter wereld... is er een plek waar kunstenaars zich verzamelen en kunnen presenteren. Zo ook van 14 april tot 17 september op de boulevard van Zandvoort aan Zee. Vanaf medio april tot medio september mogen karikatuurtekenaars, portrettekenaars, schilders, levende standbeelden, sieradenmakers, harenvlechters en masseurs, etc. op een plek van 3 bij 2 meter hun kunsten uitvoeren en verkopen. Allerlei soorten art, maar ook wellness. De Art van Zandvoort is bij mooi weer dagelijks geopend van 10 tot 10 en is voor bezoekers gratis. Ben jij een kunstenaar? Of ken je iemand die aan een deel wil nemen? Een plek reserveren kan via de volgende link... Art Boulevard Zandvoort. En zoals ik al zei, de deelneming is gratis. Gratis is altijd goed. Gratis. Ja, hou van gratis. Ja, gratis. <laughs> what we need to survive together. goed dat Paul McCartney zei dat hij achter de piano zat. Ja. Met Stevie Wonder dat ook. Ja, <laughs> ja precies. Nou, wat, wat gaat die tijd snel als, oh, je het naar je zin hebt. Man, man, man, Ja, vind je niet? Ja, zwaar. Ja, ik hoop dat eh, de luisteraars het ook naar hun zin hebben. Dat is, eh, ja. Want daar doen we het toch voor, of niet? Ja. Ja? Oh. Niet? Oh. ik dacht dat jij het voor jezelf deed. Eh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar eh, ja, we zijn er doorheen. Ik denk dat je de laatste gaat draaien. We gaan ongeveer de laatste draaien. En dan zien we elkaar, of horen we elkaar weer. Eh, Over een paar minuutjes? Ja, nou, okay. nieuws, reclame, nieuws. En de boodschappen. weet ik maar niet het karretje meenemen hè, met boodschappen, dat mag niet. Nee, nou, na de, het nieuws en reclame dan gooien we er even een tandje bij. Is goed. Ja. Just open your heart to me. You get whatever you ever need. You think that's too high for you, baby? I would die for you. When there's nothing left, you know where I'll be. You lay back.